Amber Brandsen met het NOS-journaal. ProPatria gaat opnieuw demonstreren. De extreemrechtsorganisatie houdt op 28 februari een mars voor de vrijheid. Het wordt een betoging tegen fundamentalistische moslims, zo schrijft de organisatie op de eigen Facebookpagina. In de tekst wordt gerefereerd aan de aanslagen in Parijs. Het wordt de tweede demonstratie van ProPatria. In augustus demonstreerde de organisatie in de Haagse Schilderswijk. Dat liep volledig uit de hand toen er een tegendemonstratie kwam. Het is onduidelijk waar ProPatria volgende maand gaat demonstreren. In Malawi zijn ruim 23.000 mensen hun huis kwijtgeraakt door zware overstromingen. 48 mensen zijn om het leven gekomen. De overstromingen worden veroorzaakt door hevige regenval. De president van het Afrikaanse land heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd. In 10 van de 28 provincies van Malawi is de noodtoestand uitgeroepen. In Wateringen wordt de hele nacht doorgewerkt om de straten van de buurt waar asbest is neergekomen schoon te maken. Vorige nacht kwam de schadelijke stof vrij bij een heel grote brand in de Zuid-Hollandse gemeente. Tientallen mensen werden geëvacueerd en andere omwonenden mochten een groot deel van de dag niet naar buiten. Dat verbod is opgeheven, maar omdat er nog asbestdeeltjes in tuinen en struiken zitten, wordt geadviseerd zo min mogelijk naar buiten te gaan. Mensen die in de bijstand zitten kunnen door hun gemeente worden verplicht om te solliciteren in het buitenland. In de nieuwe participatiewet staat dat werklozen gekort kunnen worden op hun bijstand als ze niet bereid zijn om drie uur per dag te reizen voor een baan. Of dat in Nederland of daarbuiten is, is volgens Kleinsma niet van belang. Het weer wisselvallig, het koelt af vannacht tot een graad of 4. Aankomende dag geregeld buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Het wordt zo'n 5 graden.